Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven willen een vaccinatieplicht voor hun personeel. Bij Google gaat die verplichting de komende weken al in. Eerst alleen in Amerika, later ook in andere landen. Ook Facebook wil dat medewerkers zijn ingeënt voor ze naar kantoor komen. Het social media bedrijf verwacht in september de werkvloer weer voor de helft gevuld te hebben. Netflix gaat vaccinaties eisen van acteurs en ander personeel die aan producties in de VS werken. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Waterschap Limburg waarschuwt mensen om niet in de rivier de Roer te gaan zwemmen. Er is kans op botulisme door de overstromingen van twee weken geleden. Ook wordt geadviseerd huisdieren en vee niet uit de rivier te laten drinken. De afgelopen dagen zijn op meerdere plekken dode vissen en watervogels weggehaald... en lage zuurstofgehaltes gemeten. Mogelijk is er ook rioolwater in de rivier terechtgekomen. Dusty Hill, de bassist en achtergrondzanger van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. Hij overleed in zijn slaap thuis in Houston. Hill viel op door zijn karakteristieke uitstraling met een lange baard. Ook droeg hij altijd een hoed en een zwarte zonnebril. Dusty Hill was 73 jaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het duurste album ter wereld verkocht. Het gaat om het album Once Upon a Time in Shaolin van de hiphopgroep Wu-Tang Clan. Justitie nam het in beslag uit de boedel van een veroordeelde zakenman. Voor hoeveel het is verkocht is niet duidelijk, maar het zou genoeg zijn om de boete die de zakenman was opgelegd van ruim 7 miljoen dollar te dekken. Het album, dat in een handgemaakte doos van zilver en nikkel zit... is zo kostbaar omdat er maar één exemplaar van is. Slechts een paar mensen hebben de inhoud gehoord. Het weer, vannacht nog lokaal kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15.